Nu zit ik diep te denken Wat het buren toch zou zijn Dat deed ik vroeger nooit En daarom ging het toen zo fijn Ik steek nog wel eens een kaarsje aan En ik sla nog wel eens een kruis Maar het gaat toch niet zo lekker meer Als vroeger bij ons thuis Na naar mijn engel Gabriel.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 voor de populariteit van de centrumrechtse president Sarkozy... De linkse oppositie heeft opgeroepen om Sarkozy met deze verkiezingen af te straffen voor zijn beleid. De werkloosheid in Frankrijk is opgelopen tot meer dan 10% van de beroepsbevolking en burgers maken zich zorgen over de veiligheid op straat. Volgens recente peilingen zouden de linkse partijen samen meer dan 50% van de stemmen kunnen behalen. In Rome hebben tienduizenden mensen geprotesteerd tegen de Italiaanse premier Berlusconi. Ze vinden dat hij wetten verandert om er zelf beter van te worden. De betoging was georganiseerd door vakbonden en de linkse oppositie. Over twee weken zijn er regionale verkiezingen in Italië. De populariteit van Berlusconi en zijn regering is tot een dieptepunt gedaald. In een haven in Venezuela is 2000 kilo cocaïne ontdekt die verscheept zou worden naar Nederland. De drugs zaten verstopt in twee bulldozers die al vijf maanden stonden te wachten op vertrek naar Nederland. Ze waren nog niet verscheept omdat de exportpapieren niet in orde waren. Twee medewerkers van het exportbedrijf zijn aangehouden. De muur van Hadrianus in het noorden van Engeland was gisteravond van kust tot kust verlicht. Langs de 135 kilometer lange muur van Noordzee naar de Ierse Zee werden op 500 punten fakkels aangestoken. Met de verlichte Hadrianusmuur werd de 1600ste verjaardag herdacht van het einde van de Romeinse overheersing. De muur werd destijds gebouwd in opdracht van de Romeinse keizer Hadrianus als bescherming tegen de mogelijke invasie van Keltische stammen. Een groot deel van de eeuwenoude muur staat nog steeds overeind... en is een van de bekendste bezienswaardigheden van Groot-Brittannië. staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Het weer bewolkt en regenachtig. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe regen.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 Madeleine Peru, zij opende met Blue Alert. En laten we heerlijk doorgaan met Ramsey Lewis met The In Crowd. cd Slow Drag. En het nummer heette ook toevallig Slow Drag. Donald Byrd was het op trompet, Sonny Red op alto sax, Cedar Walton op piano, Walter Booker op de bass en Billy Higgins drums en zang. Een favoriete cd is eh, van mij eh, Jimmy Smith. Ik vind het heerlijk om naar hem te luisteren. Hij heeft een prachtige cd gemaakt en daar ga ik nu nummer 7 van draaien over en over. En daar zingt bijvoorbeeld ook de bekende Capmo bij. Laten we gaan genieten van Over en Over Jimmy Smith. Oh baby you think I am? Every time I walk in the front door, I hear the back door slam. That ain't right. Hmm. Baby, who do you think I am? But I keep on and you keep on breaking my heart all over again. Over and over. Over and over. Over again. My friends tell me that I'm a big old fool for giving all my love, heart and soul but I it's different. Cause they can't see that there's something's alright by you and me. But I keep on living. Ooh, and you keep on breaking my heart all over again. Over and over. Over and over are again. Don't ever leave me.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 Glad to be, yes, sirree, where welcome streets welcome me, and where I can lose, lose my basin street. Jack Teagarden in het beroemde en bekende nummer Basin Street Blues. Iets heel anders nu. Ik heb haar eh, eigenlijk een beetje verwaarloosd de laatste tijd en niet meer gedraaid. Maar ik heb hem nu meer in mijn handen. Katie Melua met van de cd Piece by Piece. En u gaat luisteren naar It's Only Pain. It's only pain It only hurts. I'm only so far, we flew so high. Now it's not easy to watch it die. I'm all my way. cheek so soft and close to mine, divine. holiday. Savoy, where we can glide and sway. Savoy, there let me stomp away with you. doo doo boy. The home of sweet romance. When you had a glass, Swing it up. Happy feet a chance to dance at the Savoy. Brother Chickwell. Like a clinging vine. Yeah, you remember Lulu. So warm and sweet as wine. What about Buchanan? Her lips close to mine and mine. Take the break. How my heart is singing while the band is swinging. Yeah. Never tired of romping and stomping with you at the Savoy. Savoy. A perfect holiday. Oh, Chickwell Buchanan. When you see your photo, bring you at the bottom. The baba da da da da. Oh yes, balade. When you dance fast, when I fast did it, that is that is. Yeah, one more, well, one more, well, well, well. What a joy to be well. Mr. Boy, romping and stomping. Ah, you and Mr. Boy. Rippy, rippy, rippy, rippy. Never vote now. No grandpa throw it out. I'ma do it. Yeah, Norman Grand say one more. He must be looking at Lila Hampton. One more, Daddy. <laughs> One more. <laughs> when we was in Atlantic City. No, we won't talk about that. No. <laughs> yeah, we talking about some boys. vrolijk gestemd word je van deze muziek. Louis Armstrong en Elvis Gerald met Stomping at the Savoy. En daarvoor hoorde u Jimmy Smith. En de zang werd verzorgd door Etta James in het nummer I Just Wanna Make Love You. Stan Getz ligt nu op de draaitafel en dan wordt daarbij ondersteund door Laurindo Almeida. Once Again. Caroline van der Leeuw is een Nederlandse, eh, Nederlandse zangeres. Eh, beter bekend onder de artiesten, haar artiestennaam Caro Emerald. Eh, ze studeerde jazz en zang en heeft deze studie afgesloten in 2005 met succes. In, afgelopen zomer werd ze, brak ze eigenlijk door met het nummer 'Pack It Up. En daarmee heeft ze zelfs 32 weken of in week 32 is eh, bij, de 3, bij 3FM eh, is, is dat nummer tot mega hit uitgeroepen. Um, ik heb hier een ander nummer van haar. Um, laten we luisteren. Another day the night got me thinking. What is it with him? He's naturally moving slow. I see him at the corner bar. Am I dreaming? Surrounded by friends, it's got to end. I need to know. back to stay. I just think of you and the sadness that missing you brings. Soon is gone, and this heart of mine sings. Yes, I love you so, and that for me is all. I I will wait for you till the sun falls from out of the sky. For what else can I do? I will wait for you, meditating how sweet love will be when you come back to me.